Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-minister Donner zegt dat duizenden gezinnen onbehoorlijk zijn behandeld door de Belastingdienst. Niet alleen de 300 vermeende fraudegevallen die hij heeft onderzocht. Hij vindt dat ze allemaal recht hebben op schadevergoeding. Volgens Donner concludeerde de Belastingdienst veel te snel dat mensen fraudeerden met toeslagen... en moesten ze ten onrechte duizenden euro's terugbetalen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de stikstofplannen van het kabinet. Wel heeft bijna de hele oppositie kritiek. De PVV, Forum voor Democratie en SGP vragen zich af of de maatregelen echt nodig zijn. De linkse oppositie vindt dat er te lang is gewacht met het nemen van maatregelen. De nieuwe Nederlandse F-35 heeft waarschijnlijk niets overgehouden aan het blusschuim... waarmee het vliegtuig twee weken geleden werd onthaald op de vliegbasis Leeuwarden. Het toestel had met water verwelkomd moeten worden... maar iemand drukte per ongeluk op een verkeerde knop. De angst was dat de motoren door het blusschuim waren beschadigd... maar dat valt mee. De dood van de Rotterdamse scholieren Humera was geen moord, zegt verdachte Bekir E. Hij vertelde in de rechtszaal dat hij niet van plan was het meisje te doden. en wilde naar eigen zeggen alleen op haar benen schieten om te voorkomen dat ze zou wegrennen. Duitse ouders worden verplicht hun kinderen te laten inenten tegen mazelen. Anders mogen de kinderen niet naar de opvang... of krijgen de ouders een boete tot 2500 euro. De Bondsdag heeft met de verplichting ingestemd... omdat de vaccinatiegraad in Duitsland, net als in Nederland... onder de 95 ligt. In onder meer Frankrijk, Italië en Polen... is inenten tegen mazelen al verplicht. Het weer, bijna overal droog. Vannacht in het binnenland mogelijk vorst aan de grond. Morgen opnieuw bewolkt en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 knoop het Koenplein de Nieuwe Meer tussen Zeeburg en knoop het Amstel staat het stil over 4 kilometer.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 One neem even de vrijheid om eh, deze dreunen eh, te doorboren met mijn stemgeluid. U luistert naar eh, ZFM Zandvoort, donderdag 14 november. Het is bijna 7 uur. Dat betekent, en u luistert natuurlijk naar Dolly Tempierik. Welkom. Eh, dat betekent, eh, het is bijna 7 uur, dat we over enkele minuten gaan doorschakelen na het nieuws en de reclameboodschappen naar de haven van Zandvoort. Waar een van de spannendste avonden van dit jaar voor onze Zandvoortse ondernemers gaat plaatsvinden. De, het ondernemerschala 2019. Wie, oh wie, wie, oh wie gaat dit jaar met dat prachtige haringmeisje mee naar zijn of haar onderneming? Het belooft een enorme spannende strijd te worden. Er zijn negen genomineerden in drie categorieën. En eh, alle negen zijn het stuk voor stuk kanjers... die allemaal die prijs zouden verdienen. Maar ja, helaas, er kan er maar één winnen. Um, Zoals ik zei, het is eh, bijna 7 uur. ZFM eh, Zandvoort eh, zendt dit hele gebeuren voor u uit. er wordt verslag gedaan, er zijn interviews... en u kunt live meeluisteren naar hoe deze avond zich ontwikkelt en gaat ontspinnen. Goed, we gaan dit liedje nog even afluisteren...